Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Na het overlijden van een dierbare komen mensen vaak in de knel met hun werk. Dat zegt vakbond CNV, die een onderzoek liet doen onder 1100 werkenden door Maurice de Hond. Van de mensen die een naaste verloren kreeg 1 op de 10 een burn-out door de combinatie van rouw en werk. 1 op de 5 zegt te weinig steun te krijgen van de werkgever en een kwart zegt langere tijd niet goed te kunnen functioneren. CNV vindt dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat mensen veilig kunnen terugkeren op hun werk door vroegtijdig contact op te nemen. Ook moet het rouwverlof beter worden geregeld. Voormalig staatssecretaris Snel wil de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire al begin juni 2019 tegemoetkomen. Maar door weerstand in het kabinet gebeurde dat pas vijf maanden later, schrijft NRC. Honderden ouders waren door de Belastingdienst onterecht als fraudeur bestempeld... en moesten geld terugbetalen. Sommigen kwamen daardoor in grote financiële problemen. Prinses Irene en prinses Margriet zijn tegen het kappen van het Borrebos bij Paleis Soesdijk... en tegen de woningbouw op het voormalige terrein van de marechaussee. In een brief schrijven de prinsessen geschokt te zijn door de plannen. Landgoed Soesdijk is aangekocht door een vastgoedondernemer... die er horeca en woningbouw wil realiseren. De gemeenteraad van Baarn neemt volgende week een beslissing over het bestemmingsplan. Mensen met een niet-westerse achtergrond, laag opgeleide en mensen met een arbeidsbeperking... lopen meer kans om hun baan te verliezen door de coronacrisis. Ze werken vaak met flexibele contracten in de horeca of in de reisbranche. Dat zijn kwetsbare sectoren. Volgens het SCP moeten deze groepen snel weer aan het werk, bijvoorbeeld door omscholing. Anders lopen ze het risico om langdurig in armoede te blijven. En dan het weer. De ochtend begint met bewolking en regen. In de loop van de dag wordt, er, wordt het in het zuiden en midden van het land geleidelijk droger... en breekt de zon af en toe door. Waar de zon doorbreekt wordt het 20 tot 23 graden.